Dit is Maud met het NWS Journaal. In Thailand zijn zeker twee jongens succesvol uit de ondergelopen grot bevrijd. Dat meldt een bron die bij de reddingsoperatie betrokken is aan de NOS. De Thaise autoriteiten hebben de berichten nog niet bevestigd. De eerste jongen zou rond half één naar buiten zijn gelopen, de tweede zo'n tien minuten later. Ze worden nu medisch onderzocht. De operatie om de groep van twaalf voetballers en hun coach te bevrijden begon vanochtend rond vijf uur Nederlandse tijd. Vooraf werd gezegd dat de operatie wel drie tot vier dagen kon gaan duren. De groep zit al twee weken vast in de grot, die door zware regenval ondergelopen was. Een grote groep mensen heeft vanochtend een kantoorpand in Duivendrecht gekraakt. Volgens de gemeente zit actiegroep We Are Here erachter... maar de actiegroep zelf ontkent verantwoordelijk te zijn voor de kraakactie. Een woordvoerder van We Are Here zei tegen AT5 bezig te zijn... met het zoeken naar een meer permanente oplossing voor hun situatie. In Berlijn is een Joodse man in elkaar geslagen. Volgens de politie gaat het om een antisemitische aanval. De man van 25 liep gisteravond laat in het centrum over straat... toen hij door een groep mannen en vrouwen werd aangesproken. Toen een van de mannen een ketting met een Davidster om de nek van het slachtoffer zag... begon de groep hem uit te schelden, te schoppen en te slaan. Voorbijgangers grepen uiteindelijk in. Zeven mannen en drie vrouwen zijn opgepakt. En op het festival Roskilde in Denemarken is een van de zangers van de Britse band Gorilla's gewond geraakt. De rapper viel gisteravond bij de slotact van het podium. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hij laat via Twitter weten dat hij nog in het ziekenhuis is, maar dat het goed met hem gaat. Het weer, het is zonnig en 23 tot 27 graden, alleen aan de kust met 20 graden iets frisser... De komende dagen trekt wat bewolking over. Dinsdag is er een noordoostenkans noordoosten kans op motregen. Daarna, vanaf woensdag, keert de zon weer terug en wordt het ook weer warmer.